Zeg juffrouw, je juffrouw, wat zou je doen als ik je kussen hou? Zeg meneer, hé meneer, dan zal ik roepen om mama. Maar nee, laat het koken op je mama zegt. Tante wil, papa doet. Nee, laat het koken op de wereld zegt. Wat ik graag wil weten vraag ik jou en daarom vraag ik nog eens. Zeg juffrouw, hier juffrouw. Wat zou je doen als ik je trouwen hoor? Zeg meneer, heen meneer, dan zal ik roepen om mama. Als ik jou zie gaan met je jasje aan, helderblauw zoals je ogen zijn, dan verlang ik naar de maan schijn, Daarom wil ik gaan door een stille maan samen heel alleen met jou. En als het maandje even weg zal gaan, blijf ik staan, kijk je aan dan raak ik even al mijn moed in, Dan zal ik vragen wat ik wil. wat zou je doen als ik je kussen kon? Zeg geen me niet. dan zou ik roepen om mama. Maar nee, laat het koud of je mama zegt, tante wil, papa doet. Nee, laat het koud of de wereld zegt, wat ik graag wil weten vraag ik jou en daarom vraag ik nog niet zeg. Juffrouw, nee wat zou je doen als ik je trouwen kon? Zeg niet. jou zie aan, met je jasje aan, helder blauw zoals je ogen zijn. Dan verlang ik naar de maneschijn, daarom wil ik gaan door een stille maan staan, en heel alleen met jou. En als het maandje even weg zal gaan, blijf ik staan, kijk je aan, dan raap ik even al mijn moed bijeen, dan zal ik vragen wat ik wil. zal ik zachtjes zeggen ja.